Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Britse politie heeft een man en twee tieners gearresteerd... in verband met de dood van drie mannen. Die werden tijdens de rellen in Birmingham aangereden. Volgens omwonenden probeerden de slachtoffers hun buurt te beschermen. Premier Cameron heeft in het lagerhuis financiële hulp toegezegd... aan mensen die schade hebben geleden door de rellen. VVD-fractieleider Blok wijst de kritiek van de oppositie op premier Rutte van de hand. De leiders van PvdA en D66 zeiden vandaag dat Rutte tijdens de eurocrisis te weinig leiderschap toont. Maar volgens Blok is dat onzin. Hij stelt dat Nederland door het kabinetsbeleid in de hele wereld nog geld kan lenen tegen lage rentes. De beurzen op Wall Street hebben zich flink hersteld van de neergang van de afgelopen dagen. Dat gebeurde na meevallende cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen en goede bedrijfsresultaten. De Dow Jones-index en de Nasdaq eindigden bijna 4% hoger. Eerder op de dag sloten ook de Europese beurzen weer in de plus. In Mexico is opnieuw een leider van een bende huurmoordenaars opgepakt. Garcia Montoya heeft bekend dat hij zelf 300 moorden heeft gepleegd en opdracht heeft gegeven tot nog eens 600 moorden. Veel van zijn slachtoffers werden onthoofd. De Mexicaanse justitie noemt Montoya een van de beruchtste huurmoordenaars in het land. Hij werkte vooral voor een drugskartel in het midden en zuiden van Mexico. Eind vorige maand werd ook een belangrijke huurmoordenaar opgepakt. Die zou opdracht hebben gegeven tot zo'n 1500 moorden. De omgeving van de Japanse kernreactoren in Fukushima is getroffen door een aardbeving van 6.0 op de schaal van Richter. Het was niet nodig om een tsunami-waarschuwing af te geven.